Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In een flat in Ede in Gelderland zijn drie woningen voorlopig onbewoonbaar... na een grote brand en een explosie vannacht. Daarbij kwam één iemand om het leven. Tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Onder wie deze man die zich helemaal kapot schrok vannacht. Ik sta al sinds eh, een uur of vier eh, buiten. U werd wakker van eh, de klap, denk ik? Nou ja, alsof de vuurwerk wordt afgestoken. En dat ja, is vrij vroeg, zo rond een uur of half vier. Ja, dat is ongewoon geluid, dus daar word je wakker van. De brandweer kan nog niet zeggen waardoor de brand en de explosie zijn ontstaan. De afgelopen tijd gingen meer bedrijven failliet dan in diezelfde periode vorig jaar. Het gaat om ruim een kwart meer, blijkt uit cijfers van het UWV. Maar toch heeft niet iedereen daarna een uitkering nodig. Dit heeft echt te maken met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn nu al gedurende drie jaar meer openstaande vacatures dan werklozen. Ja, en die krapte zorgt ervoor dat veel ontslagen werknemers ja, weer snel aan de slag komen. Maar dat geldt niet voor iedereen, want vooral mensen die jarenlang bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt en administratief werk deden, vinden moeilijker een nieuwe werkplek. In Amerikaanse fabrieken van vliegtuigbouwer Boeing blijft het de komende tijd enorm rustig, want werknemers hebben een nieuw landbod afgeslagen. En dus gaan de stakingen in die twee fabrieken door. Met het bod zou personeel van Boeing over vier jaar 35% loonsverhoging krijgen. Maar een meerderheid van de werknemers vindt dat te weinig en heeft tegengestemd. En het is tijd van gewoon elfenbankje, eekhoorntjesbrood in de vliegenzwam. Ja, dat zijn allemaal paddenstoelen die je nu kunt tegenkomen. Want het is volop herfst. Ja, misschien leuk om te plukken, maar het is wel oppassen geblazen, zegt deze boswachter tegen Hart van Nederland. Je moet het echt duizend procent zeker weten, wil je een paddenstoel gaan eten. Ehm, dus wij raden ook eigenlijk al onze bezoekers af in Amsterdamse bos om paddenstoelen zelf te plukken. Er zijn ook soorten die echt ehm, dodelijk kunnen zijn voor mensen, ook in Nederland. Ja, ieder jaar lopen ongeveer 20 Nederlanders een vergiftiging op door het eten van paddenstoelen. Het weer en ochtenddag begint met wat mist, maar die trekt in de loop van de ochtend steeds verder weg. Vanmiddag is er vooral veel zon en wordt het tussen de 15 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 staat het verkeer behoorlijk vast. Van Alkmaar naar Amstelveen. Je hebt daar ruim een uur vertraging tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Er zijn meerdere auto's gebotst. Er zijn twee rijstroken dicht. Door dat ongeluk loopt het ook helemaal vast op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Tussen de knooppunten Beverwijk en Velzen heb je nu ook ruim een uur tijdverlies. En op de A2 sta je ook bijna een uur vast van Utrecht naar Amsterdam...